Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren die koeien, varkens of kippen houden... zullen dat met minder dieren moeten gaan doen. Dat staat in uitgelekte plannen van minister Femke Wiersma. Politiek verslaggever Wilco Boom legt uit waar de maatregel vandaan komt. Het is de bedoeling dat alle drie die sectoren minder mest gaan produceren... en daarom moeten de veestapels kleiner worden. Nou, dat is vermoedelijk niet waar de agrarische stand op had gerekend... met het aantreden van de minister van BBB. De partij die heel erg opkomt voor boeren en die zich de afgelopen afgelopen kabinetsperiode juist steeds heeft verzet tegen een krimp van de veestapel. Maar ze komt er niet onderuit. De dieren poepen en piezen meer dan mag van de EU. Voor het tweede jaar op rij zijn er meer mensen lid geworden van de BIEB. Voor corona ging het aantal leden juist omlaag. Maar nu wordt de bibliotheek weer populairder bij volwassenen en jongeren. Dat zou vooral komen omdat mensen die 18 worden... steeds vaker gratis lid mogen blijven of met een flinke korting. In totaal hadden 3,6 miljoen mensen vorig jaar een biebpas. Onderzoekers hebben voor het eerst uitgerekend hoeveel geld er in ons land wordt uitgegeven aan harddrugs. Met metingen uit het rioolwater hebben ze uitgezocht hoeveel coke, ecstasy en speed er ongeveer is gebruikt. En daar hebben ze een prijskaartje aangehangen. Naar schatting pinnen we in Nederland elk jaar voor dik 900 miljoen euro contant geld om de dealer te betalen. Dat staat in trouw. Taylor Swift heeft zo langzamerhand een record aan records te pakken. De meest succesvolle vrouwelijke soloartiest... met de meest succesvolle tour en de meest succesvolle concertfilm... pakte gisteravond maar weer eens wat awards. Ze won zeven VMA's. Dat zijn belangrijke prijzen voor muziekvideo's in Amerika. In totaal heeft ze nu 30 van die beeldjes staan. En dat is natuurlijk een record. Ze bedankte haar fans en plakte er ook nog een oproepje achteraan. The fact that this is a fan voted award and you voted for this, I, I appreciate it so much. And if you are over 18, please register to vote for something else that's very important coming up. The 2024 presidential election. I love you all so, so much. Thank you for this moment. Ze heeft het over de Amerikaanse presidentsverkiezingen van later dit jaar. Gisteren verklapte Swift op wie zij gaat stemmen, Kamala Harris. Het weer nog landinwaarts droog en best wat zon. In het westen is het een komen en gaan van heftige buien... met veel wind, hagel en onweer. Vanmiddag trekken die buien over het hele land... bij max 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.